Zes uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het noordoosten van Syrië zijn 43 doden gevallen bij gevechten tussen Koerden en opstandelingen die banden hebben met Al-Qaeda. De Koerden steunen president Assad in zijn strijd tegen de opstandelingen. De gevechten laaiden gisteren op toen Koerden een olierijk gebied bij de Turkse grens innamen. Onder de Koerden vielen 15 doden en onder de strijders van Al-Qaeda 28. Twee Spaanse medewerksters van Artsen zonder Grenzen zijn na een ontvoering van bijna twee jaar in Somalië weer op weg naar huis. De ontvoering was waarschijnlijk het werk van de terreurbeweging Al-Shabaab. Artsen zonder Grenzen wil niet zeggen of er losgeld is betaald. De twee vrouwen zijn door een Spaans legervliegtuig opgehaald in Djibouti, een buurland van Somalië. Koning Albert en koningin Paola van België hebben hun afscheidstoernooi afgesloten in Luik. Zondag neemt prins Filip het stokje over van zijn 79-jarige vader. Albert en Paola bezochten eerder al Gent en Eupen. Tienduizenden deelnemers hebben vanmiddag het Vierdaagse kruisje opgehaald op de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse. De lopers kwamen binnen op de Sint-Anna-straat, die is omgedoopt tot de Via Gladiola, omdat de deelnemers er traditiegetrouw gladiolen krijgen van het publiek. Ondanks het warme weer zijn er dit jaar niet noemenswaardig veel mensen uitgevallen. De Portugees Rui Costa heeft de 19e etappe van de Tour de France gewonnen. Voor de renner van Movistar was het zijn tweede ritzege in deze Tour. Costa reed de laatste 18 kilometer van de bergrit alleen voorop. Op iets minder dan 50 seconden werd de Duitse Andreas Kleuren tweede... en de Belg Jan Bakelands eindigde als derde. Robert Geesink werd zevende. Bauke Mollema finishte als 27ste en behoudt de zesde plaats in het algemeen klassement. De Brit Chris Froome behoudt het geel.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 一梦玄白。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 fever. A cold sweat, hot headed believer. I threw my hands in the air and said, Show me something. He said, If you dare, come a little closer. Tell me now, tell me now, tell me now you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. really sure how to feel about it. Something in the way you move, it makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay.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 makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay. stay. I want you to stay. En van Stee, wat ruimt erop? Ja, het is heel flauw. Maar Pompeii, en dan gaan we naar luisteren, want dat is van de Bastille. En dat is toch wel een lekker nummer. Heerlijk. Bastille met de eh, Pompeii. hard if you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all?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 night. And it can't be wrong, not if it feels as right. Turn it up, screaming loud, yeah. I didn't know that.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 ik zelf niet meer hoor. Hoorde de volgende nummers en het, eh, dat waren... Even kijken. Op dit moment Pitbull en Neo en Everjack met Give Me Everything Tonight. En daarvoor hoorde je Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall. Goed. We hebben nog wel wat nieuwtjes. Uh, Christian Eriksen schijnt persoonlijk akkoord te zijn met eh, Liverpool. Ehm, dat is opvallend, want eh, hij zou ook wel persoonlijk akkoord zijn met AC Milan. Het lijkt er dus toch op dat uh, Eriksen met nog één jaar contact bij Ajax... Uh, Ajax zal gaan verlaten. Overigens Ajax dat vandaag met het B-elftal... want vanavond om half negen komt het A-elftal... althans het eerste elftal tegen Werder Bremen in actie. Maar met het B-elftal won het al met 1-0 van Osasuna... en die spelen dus echt op het hoogste niveau in Barcelona. Goed nieuws voor Ajax dus. Voor de rest heeft Ajax in plaats... althans eigenlijk niet in plaats van Sillessen, maar voor het derde seizoen op rij voor het Vermeer gekozen en niet voor Jasper Sillis als eerste keeper. Uh, eh, Sillis die was volgens Frank de Boer niet heel blij daarmee. Dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Welke ehm, Mollema heeft het eh, ondanks zijn griepje overtuigend gedaan eh, vandaag in de Tour de France. Hij kwam binnen bij alle klassementsrenners. En Ten Dam is helaas weer wat achterop geraakt. Hij staat nu geloof ik op plek 13 in het algemeen klassement. Voor de rest is er niet zoveel groot voetbalnieuws. Behalve dan dat Kevin Strootman natuurlijk voor onder en bij de 20 miljoen naar Napoli is vertrokken. En dat eh, de ploeg van Kuit eh, toch de Europa League in mag. Of ik geloof zelfs de Champions League. En PSV heeft voor in de Champions League Stolte Wagen ge eh, gelood. En ja, dat is toch wel een sterke ploeg. De nummer 2 van België, die wonnen op de laatste speeldag in België. Of, of verloren daar de landstitel. En ja, het wordt een, een zware en een moeilijke dobber voor PSV. En ik had al net beloofd dat ik een ander Animals zou draaien. En dat andere Animals komt er nu aan. Dat is namelijk Animals van eh, Neon Trees. En dat is niet eh, deze, want dit is Rihanna nog een keertje. Even kijken, Neon Trees met Animal. Neon Trees en hun Animals. We gaan meteen door met Kevin DeGraw en zijn nieuwe nummer Best I Ever Had. Mel Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home. I this place Cause there's too many hipsters and I just can't relate You're my neon gypsy, my desert rain You're my helter-skelter, or how can I explain that you're the best I ever had And I'm trying not to get stuck in my head But I've read that they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car, my reflection. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love dit vorige week en hij blijft het gewoon nog lekker een weekje. Twee weken achter elkaar, dus weekend dit hier in... Eh, het weekend in. Wat een nummer, hè, wat een nummer. Heerlijk. Best I ever had. Van de enige echte Gavin DeGraaf. Hij zal nooit meer hetzelfde zijn na eh, nummer, zeg jezelf Ja, geweldig. Goed. We hebben een nieuwe held erbij in Nederland. Hij heet uh, Bouke Mollema. En eh, hij heeft gereageerd. Hij, eh, hij was ziek. Het was te betwijfelen of hij nog wel zou opstappen. Bij deze 19e etappe. Maar ja, hij is toch opgestapt. En hier zijn reactie. Ja, wat heb jij meegemaakt vandaag? Ja, het was een hele zware dag. Eigenlijk vannacht had ik niet gedacht dat ik nu nog, nog zesde zou staan. ja, zo slecht voelde ik me gisteravond. En Vanochtend ook eh, nog niet echt een eh, lekker gevoel. En ja, ik was echt blij dat het die eerste twee beklimmingen een beetje rustig ging. En toen, eh, ja, op, op, een gegeven moment kwam, kwam ik er eigenlijk wel door. En ja, mijn ploeggenoten, die, ja, die hebben me goed bijgestaan. Lezer en, en Boom staat nog heel lang mee in het peloton. En ja, op een gegeven moment een paar cafeïnegelletjes genomen. En ja, toen ging het eigenlijk alweer. En op het einde, ja, ik was eigenlijk verbaasd dat het nog zo goed ging. Je verliest helemaal niks. Nee, daarom. Dus daar eh, ben ik, eh, ja, ben ik heel blij mee. Eh, heb je nu hoop dat je die zesde plaats kan houden? Ja, daar, ga ik nu zeker voor. Kijk, normaal gesproken zal het morgen nog, nog wat beter gaan. Hoop ik tenminste. En ja, ik, hoop, ik hoop dat ik nu het ergste, ergste achter, achter de rug heb. Kan je eens vertellen hoe het de afgelopen 48 uur voor je geweest is? Ja, balen natuurlijk. Weet je. je baalt gewoon dat je in deze ritten zeg maar, waarin het eh, ja, moet gebeuren... dat je dan gewoon niet 100% eh, fit voelt vanaf de tijdrit. En ja, gisteren was het gewoon lekker op Alp de West met al die Nederlanders daar. Dan is het gewoon zo kloten dat je daar niet uh, vooraan mee kan doen. En ja, goed, zoals ik me gisteravond voelde eigenlijk... dacht ik dat de kans groter was dat ik vandaag af zou stappen dan dat ik nog 60 zou staan. Dus. Nico Verhoeven, ik sprak hem gisteravond en hij noemde jou, ja, toen hij je zag, ja, het was een wrak. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik was gewoon zo ontzettend moe. En, weet je, ik, ik, heb geen koorts of zo. En het is ook niet dat ik eh, me doodziek voel. Maar ik was gewoon zo moe. En, gewoon leeg? Ja, gewoon helemaal geen energie, zeg maar. En eh, ja, eh, als je dan nog moet herstellen van zo'n zware rit, rit gisteren... Dan, ja, dan wordt het normaal gesproken lastig. Maar ja, op een of andere manier kwam ik heel goed door vandaag. Al dus Bauke hij gaat er morgen natuurlijk weer voor. Maar een andere renner, Nederlander, is Ten Dam. En dat ging wat minder vandaag. Hij is uit de top 10 gezakt. Ja, Laurens, hoe ging het vandaag? stuk beter dan gisteren. Maar ik pak, denk ik. En eh, ja, ik zat gewoon in het wiel van Kwiatkowski. Dus jammer dat die Navarro in die, eh, in die grote ontsnapping eh, ja, mij oversteekt eigenlijk. Dat is wel heel jammer, maar dat is niet anders. Maar ja, de osteopaat gisteren superwerk geleverd. Gisteren reed ik eigenlijk met anderhalf been. En vandaag weer met twee en dat scheelt toch. Heb je het gevoel dat je er een beetje doorheen aan het komen bent? Nou, kijk, eergisteren ben ik gevallen, hè, En ja, daar wil je natuurlijk niet meteen altijd als excuus opvoeren. Maar eh, ja, je moet mijn rug eens zien, die was flink geblokkeerd. En gisteren, eh, gisteren ging het gewoon niet. Het zat gewoon volledig geblokkeerd. En, ja, je ziet het ook wel, het verschil met, eh, met de jongens met wie ik gisteren binnenkom of met wie ik nu binnenkom. Dat is weer een wereld van verschil. En ik hoop als ik zo'n stapje nog kan zetten richting morgen, dat ik... ja, ik hoop die top 10 weer in te komen natuurlijk. Je staat net 11, hè? Dat is net zo'n rottige plek. Ja, 10 of de 11 is een wereld van verschil. Kwiatkowski gaat 1 seconde voor me. Dat is ook heel weinig. Je moet je dus afrijden morgen? Ja, eigenlijk wel. Hè. Het is wel een taaie rakker. Maar toch moet je hem eraf rijden? Ja, ik moet hem eraf rijden. En Navarro... Ga dat doen, ga dat doen. Ja, zeker. Ik ga mijn best doen. En Navarro, ik hoop dat hij, uh, dat een jasje heeft uitgedaan. Oh, is de Nederlanders. Eh, trouwens, de ploegleiding van de ploeg Belkin... die betwijfelt de prestaties van de Spanjaarden. Ze vinden het opvallend dat die opeens eh, zo snel vooraan konden rijden. En ja, het is ook natuurlijk wel een beetje opvallend... maar ja, het is ook wel een beetje raar om dat over je concurrentie te zeggen. Goed, eh, we gaan nog even eens luisteren naar wat muziek... en beginnen we mee met de So Good To Me. En dat is van Chris Manchek. onze eigen kleine grote vriend Roefelvels met Sing, Sing, Sing. Vanuit de gasthouder, de oude gasthoudersfabriek in Zandvoort. Hoor jij Roefelvels nu. started with a simple melody Right there from the heart While driving in his car And when I learned to sing in harmony fell into hele kleine vriend. We gaan eh, nog heel eventjes meteen door. En dat is eh, met het nummer eh, Back in My World. Ik kom er even niet op van Eileen Clark. Onze Zandvoortse vriend. weekend in weg nog 9 minuten gaan en dan eh, is het weekend ingeluid. Ga verder met Ellen Clark. in my world. We gaan meteen door met de Incona Pop en hun I Love It. de klanken wordt van Hardwell Spaceman. Qua luisteren naar eh, niet meer Hardwell, maar naar Pijn. DJ Pepper. Hij heeft een nieuw nummer. En uh, die hoor je als het goed is binnen enkele seconden. Namelijk nu. De nieuwe DJ Pepper. En de naam daarvan is Release the Beast.